Goedemiddag, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrachtwagenchauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Vorige week vrijdag zetten de trucker zijn wagen stil op de A28. Achter hem ontstond een file. En in die file klapte een motorrijder op een bestelbus en kwam om het leven. Ook de chauffeur van het busje is opgepakt. Het OM bekijkt of het stilzetten van de wagen een solidariteitsactie was met demonstrerende boeren. Een boerenactiegroep had mensen opgeroepen hun werk rond die tijd een kwartier neer te leggen. Op meerdere snelwegen reden vrachtwagens langzaam en blokkeerden ze de bol. Het Openbaar Ministerie had liever gezien dat Frank Masmeijer in de cel was gebleven, zeggen bronnen tegen RTL Boulevard. Vanochtend werd bekend dat de oud-televisiepresentator is vrijgelaten. Hij zat vast voor cocaïnesmokkel, maar heeft gratie gekregen. Een hoop politiemensen zijn daar boos over. Met name de, de regisseurs eh, die eh, momenteel eh, druk aan het werk zijn al jaren in de, in de cocaïnehandel. Nou, die, hebben hier echt, die waren echt onaangenaam verrast. Ze wisten ze het niet. Masmeijer zat een gevangenisstraf van 9 jaar uit. Hij moest eigenlijk nog anderhalf jaar zitten. Jonge artsen die een gratis kamer willen, moeten in Venlo zijn. Het Vicurie ziekenhuis hoopt, dat jonge, hoopt jonge dokters te lokken... door ze gratis woonruimte te geven als ze kooschappen komen lopen. Ziekenhuizen hebben al jaren personeelstekorten... en daarom trekken ze van alles uit de kast, zoals een bonus of meteen een vast contract. En veel mensen plonzen met dit warme weer in het water. Maar dat is oppassen geblazen, want er kan blauwalg in zitten. Deze onderzoeker gaat met soeplepels en emmers langs de plassen om monsters te nemen. Het zijn bacteriën, dus die kan je met het blote oog niet zien. Maar onder een microscoop op het laboratorium kunnen we die wel zien en tellen en kijken hoeveel erin zitten en of je daar ziek van kan worden. Zodra de temperatuur ongeveer boven de 15 graden komt in het water, dan vindt die blauwalg dat fijner. Die denkt van, hé, hey, ik kan gaan groeien, ik kan mezelf aan delen, dus dan wordt het er steeds meer. Aan het einde van de dag levert hij de potjes in op het laboratorium, waar dan wordt bekeken in welke plassen veilig gezwommen kan worden. Het weer in het zuidwesten is het bewolkt, er kan een bui vallen. In het noordoosten is het nu nog zonnig en droog, maar daar strekt het straks ook dicht. De kans op een bui neemt daar toe, het kan onweren en er kan veel regen vallen.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 Op ben op Ella. Op mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, Zet het weer niet mee zit Ik zit me op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij bij terug. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Ah. Hou me niet thuis omhoog, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van maar die die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, dus die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella wij kunnen ballen in training, skin, ski ik splash in Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies zit de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella Ofella, oh, Ofella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op